2 uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Ecuador gaat oud-president Rafael Correa vervolgen voor een mislukte ontvoering. Een rechter zegt dat er genoeg bewijs is dat Correa het brein was... achter een poging om in 2012 de politicus Fernando Balda te ontvoeren. Balda vluchtte destijds naar Colombia... In Bogota mislukte daarna een poging om hem te ontvoeren. De ontvoerders werden aangehouden en ze verklaarden dat ze in opdracht van de Ecuadoraanse geheime dienst handelden. Ze moesten Balda terugbrengen naar Ecuador. Pakistanse media melden dat de christelijke Asia Bibi is vrijgelaten en op het vliegtuig gezet. Waarheen is onbekend. Nederland is een van de landen die als mogelijke bestemming worden genoemd. Sinds zaterdag zit haar advocaat hier al. Asia Bibi werd onlangs na acht jaar vrijgesproken van godslastering... maar is in Pakistan haar leven niet zeker. Op het Indonesische deel van het eiland Borneo... is vermoedelijk de oudste grottekening van een dier gevonden. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature staat dat de tekening... volgens onderzoekers minstens 40.000 jaar oud is. De schildering is gevonden op Oost-Kalimantan... waar duizenden prehistorische handafdrukken, tekeningen en symbolen zijn gevonden in grotten onderzoekers denken dat het afgebeelde dier een banteng is, een wild rund dat daar nog steeds voorkomt. Ajax heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Benfica. Het werd in Lissabon 1-1. Doelpunt van Ajax werd gemaakt door Tadic. De andere wedstrijd in groep E tussen Bayern München en AEK eindigde in 2-0. Daardoor gaat Bayern nu aan kop in groep E. Ajax staat tweede, Benfica derde en AEK vierde. Het weer. Vannacht kan in het noordwesten van het land een bui vallen. De minimumtemperatuur is 7 graden. Overdag vrij zonnig en droog. De temperatuur ligt dan rond de 13 graden. En er waait een matige zuid- tot zuidwestenwind.